Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. TikTok wordt weer op de vingers getikt. Dit keer door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die begint een rechtszaak omdat ze vinden dat de Chinese app de wet overtreedt. Eerder kreeg TikTok van de EU al een boete om dezelfde reden. De VS verwijt de app kinderen onder de 13 jaar zonder toestemming van de ouders de app te laten gebruiken en persoonlijke informatie over hen te verzamelen. TikTok reageert teleurgesteld dat er nu een rechtszaak komt. Ze zeggen al een jaar naar een oplossing te zoeken met de Amerikaanse toezicht Waar zijn de zwervers van Parijs naartoe? In en rond Parijs heeft de politie de afgelopen maanden... duizenden daklozen en immigranten van straat gehaald. Veel werden op de bus gezet naar opvanglocaties ver buiten de Franse hoofdstad. Hulporganisaties zijn daar kritisch op... Zij denken dat de Franse overheid een soort sociale schoonmaak houdt... vanwege de Olympische Spelen. Onze correspondent Frank Renaud wilde zo'n opvanglocatie bezoeken... maar dat ging niet. De Franse regering laat geen journalisten toe op de plekken... waar mensen nu worden opgevangen verspreid over Frankrijk. Wij mogen daar niet rondkijken. Maar wat we wel horen is dat heel veel mensen... maar drie weken onderdak krijgen en soms een paar maanden. En daarna verdwijnen heel veel mensen in het niets. Niemand weet waar ze blijven. En er zijn er die gewoon weer terug terugkomen naar Parijs. De Franse overheid zegt dat deze evacuaties normaal zijn... en niet alleen vanwege de Spelen gebeuren. En een bijzonder verhaal van een vrouw die haar kip kwijt was. De kip bleek in de trein te zijn beland... en ging van Schagen, in de top van Noord-Holland... helemaal naar Arnhem in Gelderland. Tja, en hoe vind je je kip dan terug? Het baasje zag haar kip, die buurvrouw John heet, op een site waar mensen gevonden huisdieren opzetten. Aan de regionale omroep NH vertelt ze hoe de rit van haar huisdier verliep. Mij is dus verteld dat ze tussen de voetbalsporters heeft gezeten. <laughs> en dat die haar toen in de trein hebben achtergelaten. En dat ze daarna eruit is gehaald van een conducteur eh, op het station Arnhem. En die heeft toen de dierenambulance gebeld. Ja, de kip was een beetje geschrokken van alle avonturen. Ze is opgehaald en voelt zich nu weer kiplekker. Dan nog het weer. Vanavond is het droog. In de nacht koelt het af naar 14 graden. Morgen krijgen we in het oosten van het land buien. De temperatuur is een graad of 23. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. it in my bones. Whenever we're alone, don't wanna let you go. Almost like every night, I feel it in my bones. Whenever we're alone, don't wanna let you go. Almost like every night. every night. I feel it in my bones. we're alone, don't wanna let you go. I'm like every night. I feel it whenever we're three, one, one, two, three, one, one, two, three, one, one, two, three, one, one, two, three, one, one, two, three, one, one, two, three, one, one, two, three. Detective. del monte, del monte será Se y en las voces, como el pavo real. le oye en las voces, como el pavo real. Águila del monte, del monte será Se le en las voces, como el pavo real. Se le en las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar. say what you said to me to every dude.